De man die vrijdag negen mensen doodschoot in München was al een jaar bezig met de voorbereidingen voor de aanslag. Dat heeft de Duitse justitie bekendgemaakt op een persconferentie. De man van 18 heeft met een Glock-pistool 57 kogels afgevuurd. Het wapen kocht hij waarschijnlijk via internet. Het wapen was in het verleden ongeschikt gemaakt om kogels mee af te vuren, maar is later weer schietklaar gemaakt. Zijn slachtoffers zouden dader willekeurig hebben gekozen. Dat hij veel jonge slachtoffers maakte van buitenlandse afkomst zou toeval zijn geweest. Het waren geen klasgenoten van hem. Russische sporters mogen meedoen aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Er zijn wel strenge voorwaarden. Ze mogen nooit betrapt zijn op doping en ze moeten recent buiten Rusland zijn getest. De beslissing daarover is aan de internationale sportbonden. Die moeten toezien op het naleven van de voorwaarden en Russische sporters anders alsnog weren van de Spelen. Jongeren gaan steeds minder vaak naar de camping in Nederland. Ze gaan vaker naar het buitenland. Vorig jaar bleef minder dan een kwart van de jongeren tussen de 15 en de 18 in ons land. En in 2005 was dat meer dan twee keer zoveel nog. De Vereniging van Recreatieondernemers denkt dat het alcoholverbod voor jongeren tot 18 jaar een rol speelt. In 2014 is de leeftijd omhoog gegaan van 16 naar 18. Ook zijn vliegvakanties goedkoper geworden. Het weer, op een enkele plek een regen- of onweersbui. Morgen wolkenvelden en ook een enkele bui, maar ook periode met zon. En het wordt smiddags 20 tot 25 graden. Ook de rest van de week temperaturen tot 25 graden, met zon en soms een bui. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen...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 sur mon amour. Moi, ma sœur, tu es très belle. N, S, Je suis néerlandaise. Oh, je parle un petit peu français. N, X,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 Je suis néerlandaise. Oh, je parle un petit peu français, un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 internet. www.zfmzandvoort.nl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 'Cause you Baby, and me.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 Bay. Throw up a finger if you feel the same way. Straight Soon as I step on the scene so strange your reaction.